Twee uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. De rechtbank in Arnhem heeft een man veroordeeld omdat hij mede schuldig is aan de dood van twee mensen bij een brand. De man had in zijn huurpand in de Arnhemse wijk Klarendal geen brandmelders opgehangen, geen vluchtwegen aangelegd en geen andere brandwerende maatregelen genomen. Bij de brand eind 2008 kwamen twee bewoners op een zolderverdieping om het leven. De brand was gesticht door een verwarde vriend van een van de bewoners. De brandstichter zelf is in april veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs. In de Egyptische hoofdstad Cairo heeft een buschauffeur zes van zijn passagiers doodgeschoten. Een aantal anderen raakten gewond. De slachtoffers zijn allemaal bouwvakkers die naar hun werk werden gebracht. De chauffeur stopte midden op de weg, draaide zich in de bus om en opende het vuur met een machinegeweer. Hij werkte bij hetzelfde bouwbedrijf als de bouwvakkers die hij vervoerde. De man is aangehouden, zijn motief is niet duidelijk. De supermarkten profiteren flink van het WK voetbal en van het mooie weer. Volgens het CBL werd de afgelopen week bijna 60 miljoen euro meer omzet geboekt dan normaal. Er werd vooral meer drank verkocht, zoals bier. En ook is er veel gebarbecued. In Nederland worden de openingstijden van winkels en supermarkten vanwege de wedstrijd vandaag niet aangepast. Maar dat is in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo anders. Daar gaan de winkels om half drie vanmiddag dicht. Klokkenluider Ad Bos mag toch worden vervolgd voor zijn aandeel in de bouwfraudeaffaire. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Bos was de klokkenluider in de zaak waarin tien jaar geleden een schaduwboekhouding aan het licht kwam bij een wegenbouwbedrijf. Bos wordt zelf ook beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar. Het gerechtshof in Den Haag vond dat justitie onder meer de indruk had gewekt dat Bos als klokkenluider niet zou worden vervolgd. Maar de Hoge Raad vond daar geen aanwijzingen voor. Het weer, vanmiddag meer zon en de kans op een bui neemt af.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 En in de ether op 106.9.